Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn in ons land en in Engeland meerdere oplichters opgepakt. Ze hielden zich bezig met iSpoof dat is een programmaatje waarmee telefoonnummers nagemaakt kunnen worden. Deze agent legt uit hoe dat werkt. En dan bellen ze dus een slachtoffer. Eh, en dan uh, lijkt alsof ze van de bank zijn. En dan zeggen ze van uw eh, rekening wordt gehackt. U moet nu zo snel mogelijk uw geld overmaken naar een kluisrekening. Of u moet nu een code intoetsen. Of u moet nu software installeren op uw computer. En dan uiteindelijk ja, zijn ze hun geld kwijt. De politie ontdekte dat IceProof draaide op servers in Almere. In Nederland zijn twee mensen opgepakt, in Engeland 143. En morgen is het D-Day voor boeren. Het kabinet komt met een heel pakket aan stikstofmaatregelen. En daarnaast komt er waarschijnlijk ook een plan voor het grondwaterpeil, staat in de Telegraaf. Het gaat om gebieden waar veel veen in de grond zit. Als dat droog komt te liggen gaat het rotten en wordt er CO2 uitgestoten. Dat wil het kabinet dus tegengaan. Vooral melkboeren in het noorden, oosten en het Groene Hart... het groene gebied tussen de vier grote steden, zullen daar last van hebben. Op nattere weilanden kunnen koeien moeilijker lopen... en kunnen zware trekkers niet rijden. In het centrum van Lelystad stonden vannacht ineens een heleboel mensen naast hun bed. Er was brand uitgebroken bij een boodschappenbezorgbedrijf. Voor de zekerheid werden 32 appartementen ontruimd. De brand ontstond waarschijnlijk doordat een paar fietsaccu's aan de lader in de fik vlogen. En een frietkraam in het, Bel in het plaatsje Den Hout is uitgeroepen tot de beste van Brabant. Achter de frituurpan staat Michelle van 27. Ja, superleuk. Hartstikke bedankt. We zijn super trots dat we deze prijs eh, hebben mogen winnen. En, eh, en ook hebben gewonnen voor de tweede keer, toevallig. En eh, ja, we willen sowieso al onze stemmers eh, en trouwe klanten daarvoor bedanken. Op de vraag of ze ooit overweegt te gaan bakken met een airfryer is ze duidelijk. Dat gaat ze nooit doen, omdat niets aan de smaak van een echte frituurpan kan tippen. Het weer nog. In het noorden vanochtend nog een buitje. Verder is het vandaag een groot deel van de dag droog. En is er ook best wat zon. Het wordt vanmiddag 11 of 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file in de regio die staat op de A7 Zaanstad richting Hoorn.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 De Nederlandse en Engelse politie hebben software uitgeschakeld... waarmee helpdeskfraude werd gepleegd. Het gaat om de spoefingsdienst iSpoof... waarmee oplichters telefoonnummers van instanties en banken konden nabootsen. President Zelensky heeft via een videoverbinding de VN-veiligheidsraad toegesproken. Hij vroeg de raad zich hard uit te spreken tegen de grootscheepse Russische raketaanvallen van gisteren op het Oekraïnse energienetwerk. De invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft gedreigd met meer agressie als Zuid-Korea extra sancties oplegt. In Seoul wordt gedacht aan meer strafmaatregelen tegen Noord-Korea omdat het land rakettesten blijft uitvoeren. En het weer, wat buien, vanmiddag droog, het wordt 11 of 12 graden. ZFM. soon gone too soon. Ah, yeah. Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it don't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. Don't get better than, better than this. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best No, el dueño de la tela subió a Marte Y no me ni por telescopio Demasiado alto, ninguno lo copió Lo que los extraterrestres están haciendo, yo lo copio Te volviste loco, te fumaste un bate de Tiene que respetar leyendas, son leyendas Pida perdón que su palabra que una mierda Tremendo guaremate, de tapa aguacate Dale una galleta a un general pa' que te mate ah, This shit right here Baby, this shit right here shit that I wanna hear hit of the year. Got me living on a top, top tier. Can't stop, won't stop, no fear. Make my drink disappear. Let the glass go clink, clink, cheers. We about to break the la, la, la, la. I have to ba, da, ba, da, ba, ba. We gonna rompe with the nita. I swear to God, I swear to Allah. I ah. Esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Mira. Ah, yeah. Check it out. This is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it don't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. Oh, yeah. get better than, better than this. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. palo de fósforo mojado, tú no prendes, tu mofi no se ve ni que la rende. Un jefe de verdura por dinero no se vende, pa' tu tocar un y tienes que esperar a diciembre. Diablo, qué maldita olla caliente a presión marca royal. Yo tengo más grano con una lata de cuando le dé la goya que vengan toca el alto los de goya. I want this and nothing less. All that BS, but that to rest. I be living life to the fullest. That's my definition of blessed. Negative step to the left, primitive step to the left. I'll be stepping lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, mira. Check it out, this is it Bet you won't. Bet you won't. Bet you will. Now forget it, cause it won't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. be fine. Ha, thank you for the world you broke.